van jou. Ik wil in ruil voor een zoen hele gekke dingen doen. Voor een zoen, een zoen van jou. Hoe doet er niet toe? Ik wil een zoen, een kusje van jou. Gucci van jou.